Volgens de Algemene Onderwijsbond laat de gemeente een vijfde van het geld dat het Rijk beschikbaar stelt onbenut. Dat is zo'n 300 miljoen euro. Scholen zouden daarom geld dat voor onderwijs is bedoeld... investeren in achterstallig onderhoud van schoolgebouwen. De numerus fixus voor de studie geneeskunde moet worden afgeschaft. Dat vindt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. De beperking van het aantal studenten werd in de jaren 60 ingevoerd... omdat er anders te veel artsen zouden zijn. Volgens de Raad is de situatie inmiddels heel anders... en is er juist een tekort aan bepaalde specialisten. Het aantal transportbedrijven dat failliet is gegaan is vorig jaar met 75% gestegen. Er gingen 155 bedrijven over de kop. Eén op de drie transportbedrijven verwacht 2009 met verlies af te sluiten, blijkt uit de conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland. De cijfers over vorig jaar zijn de slechtste sinds 1995. De oppositie in Jemen is kritisch over de uitkomst van de Jemen-top. De hulp die meer dan twintig landen hebben toegezegd aan Jemen... versterkt alleen maar de macht van de corrupte regering... zeggen de vijf grootste oppositiepartijen. Nederland geeft geen extra geld aan Jemen... maar gaat wel een werkgroep leiden die moet helpen de rechtsstaat op te bouwen. In Marokko is een man veroordeeld voor betrokkenheid bij de terreuraanslagen van 2004 in Madrid. De 32-jarige Marokkaan kreeg acht jaar cel. Bij de aanslagen op vier forense treinen kwamen 191 mensen om het leven en raakten meer dan 1500 mensen gewond. Spanje vroeg om uitlevering van de Marokkaan, maar Marokko levert geen onderdanen uit. De finale van de strijd om de Afrika Cup gaat tussen titelverdediger Egypte en Ghana. Egypte versloeg Algerije met 4-0. Ghana won in de halve finale met 1-0 van Nigeria. De finale is zondag in de Angolese hoofdstad Luanda. Dan het weer in een groot deel van het land sneeuw of natte sneeuw.